Het ging al veel langer niet goed met het bandenbedrijf hier in Enschede. Het aantal bestellingen liep terug. En ook lieten ze steeds vaker de banden produceren in landen als Hongarije en India, omdat het daar goedkoper is. En dus werden er vijf jaar geleden hier ook al zo'n 700 mensen ontslagen. En nu raakt al het overgebleven personeel dus ook zijn baan kwijt. Het kabinet heeft zijn klimaatplannen bekendgemaakt. De bedoeling is dat er verduurzaamd moet worden, energie betaalbaar moet blijven... en Nederland minder afhankelijk wordt van andere landen. Minister Hermans wil onder meer elektrisch rijden goedkoper maken. Experts twijfelen of het plan gaat leiden tot genoeg vermindering van de CO2-uitstoot. In de Arena in Amsterdam is een beeldje van Johan Cruijff onthuld. Vandaag is het 78 jaar geleden dat Nederlands voetbalgod geboren werd. Het bronzen beeld staat op de hoofdtribune en wijst naar het veld. En het wordt steeds stiller op straat tijdens koopavonden. Vroeger vaste prik, tegenwoordig voor veel winkels niet meer rendabel. In bijvoorbeeld Amersfoort is nog maar één op de zes zaken open tijdens koopavond. Want klanten kopen meer en meer online. Al heeft dat ook nadelen volgens deze shopper. Als je vragen hebt, dan ja, kan je eigenlijk nergens terecht. En dat mis ik wel heel erg. En daarom kom ik graag nog eh, in de winkels. Ja, en zeker als het dan s'avonds open is en ik moet overdag werken, dan is het voor mij wel uitkomst. Vroeger vond ik het echt wel leuk om even gewoon met mijn moeder dan erop uit te gaan. Uh, bijvoorbeeld een ijsje halen. Eh, maar ja, tegenwoordig besteed je toch wel vaker dingen online. En dan ja, dan vervalt het fenomeen koopavond inderdaad een beetje. Winkeliers zien de verschuiving naar online ook, maar zeggen dat ze ook steeds meer mensen op zondag zien. Het weer, Koningsnacht, begint zonnig, maar daarna komt het snel af. Een dikke jas is handig. Morgen ook zonnig. Het begint met klappertanden op de vrijmarkt, maar uiteindelijk wordt het tussen de 17 en 20 graden.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 She's attractive and seductive. She will make you outlive everything you dream. dance. This is an anthem for the girl that got Yeah. you CDs, selling up to the parties, trying to get a little bit tipsy. talking about everybody getting drunk, drunk.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 De bandenfabriek van Apollo in Enschede, het vroegere Vredestein... sluit volgend jaar zomer definitief. En daardoor verliezen de ongeveer 500 medewerkers van de fabriek hun baan. Het geld in het tijdelijk noodfonds energie, waar huishoudens met een laag inkomen aanspraken op kunnen maken, is na een paar dagen al bijna op.